Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Orkaan Milton zorgt voor grote chaos in Florida. De afgelopen dagen werd er al gewaarschuwd voor de storm van de eeuw. Vannacht kwam hij aan land. Deze verslaggever stond er middenin toen hij werd geraakt door rondvliegende brokstukken. This is uh, this is uh, this is uh, the winds have really picked up. The is really moving. You can get a sense of just how fast the wind is moving there. If you look at the ground, whoa. Okay, That wasn't good. Um, we'll probably go inside shortly. Door de orkaan zijn meerdere tornado's veroorzaakt. Daar zijn doden bij gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat Milton de komende uren over de grote steden Tampa en Orlando trekt. Door het noodweer zitten zeker 2 miljoen huishoudens zonder stroom. Giro 555 wordt geopend voor alle slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten. Tien hulporganisaties gaan geld inzamelen... om hulp te kunnen geven aan honderdduizenden mensen in Libanon, Gaza... de westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. Volgende week woensdag is er een landelijke actiedag. Een helikopterpiloot die in augustus neerstortte op een hotel in Australië... had gedronken. Volgens Australische media was hij een professionele vlieger... en ging hij s'nachts naar de hangar van zijn werk, nam een heli mee... maar dat ging dus helemaal mis... Deze man hoorde een hoop lawaai en daarna twee harde knallen. The uh, room started rattling and the doors and everything and um, yeah, we just walked out of the apartment and we saw there was some flames up above, just the hotel across the road. I thought we were under attack or something. De piloot mocht helemaal niet s'nachts vliegen en had dus alcohol in zijn bloed. Hij overleefde de crash niet. Steeds meer scholen willen geen accu's van elektrische fietsen in hun gebouwen hebben. Dat zegt het AD. Ze zijn bang dat er brand uitbreekt door die dingen. Deskundigen zeggen dat dat niet onterecht is. Volgens hen wordt een deel van de branden in woningen in Nederland... vermoedelijk veroorzaakt door fietsaccu's. Vooral als die vaak vallen is er kans op kortsluiting en brand. Hoeveel scholen de accu's daarom willen weren is niet duidelijk. Het weer nog. Vanochtend buien en aan de kust veel wind. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon ook door. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De langste files van dit moment staan op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Hoorn en Purmerend Zuid 12 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En 246 Westerafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514 4 kilometer met daar zo'n 20 minuten op onthoud. En 247 Hoorn richting Amsterdam.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 Honderden huizen zijn verwoest en een onbekend aantal mensen kwam om het leven. Inmiddels is Milton afgezwakt tot een storm van de eerste categorie... maar het gevaar voor overstromingen blijft erg groot. Woensdag houdt Giro 555 een actiedag voor slachtoffers van het geweld in het Midden-Oosten. De samenwerkende hulporganisaties gaan geld inzamelen voor hulp in Libanon, Gaza, de westelijke Jordaanhoever, Israël en Syrië. Voor de kust van Bonaire is een krokodil gezien. Het dier zwom in een ondiepe baai vlakbij Sorobon, een populair surfstrand op het eiland.